Goede start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Noord komt 4 uur vanochtend op de Noord-Koreaanse staatstelevisie bekendgemaakt. Kim Jong-il is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand tijdens een treinreis. Hij kwam in 1994 aan de macht na het overlijden van zijn vader, Kim Il-sung. Elke vorm van oppositie is verboden. Rond Kim Jong-il heerst een persoonscultus met benamingen als geliefde leider en de grootste man die ooit heeft geleefd. In zijn buitenlandse beleid stelt hij zich star op tegen Zuid-Korea en westerse landen. Onder zijn leiding ontwikkelt het land een omstreden nucleair programma. Terwijl Kim Jong-il veel geld steekt in het programma, hongeren mogelijk honderdduizenden Noord-Koreanen. In 2008 krijgt hij een hersenbloeding waarna hij nauwelijks nog in het openbaar verschijnt. Zijn opvolger is waarschijnlijk Kim Jong-un, zijn jongste zoon. Kim Jong-il is 69 jaar geworden. Vanwege zijn dood zijn de troepen in Zuid-Korea in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De Verenigde Staten volgen de situatie in Noord-Korea op de voet en er wordt overleg gevoerd met Zuid-Korea en Japan. In Tsjechië komt de regering later vandaag bijeen in een buitengewone vergadering om te bespreken hoe oud-president Václav Havel de komende week wordt herdacht. De 75-jarige Havel overleeft gisteren. Zijn lichaam zal vanaf woensdag worden opgebaard in de Praagse Burgt. Waarschijnlijk is er vrijdag een staatsbegrafenis. Het voormalig kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd verscheidene tekortkomingen. Zo is er vrijwel geen management en werken er twee geestelijk gehandicapte vrijwilligers zonder dat de ouders daarover zijn geïnformeerd. Het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte heeft eerder al een boete van 30.000 euro gekregen vanwege tekortkomingen. Het weer in het hele land kans op gladheid.